is de Jong met het NOS-journaal. Er is nog steeds geen nieuwe Duitse regering. De onderhandelingen tussen de CDU-CSU van bondskanselier Merkel, de FDP en de Groenen hebben tot diep in de nacht geduurd, maar de partijen hebben nog geen definitieve afspraken gemaakt. De grootste knelpunten zitten bij de onderwerpen klimaat, migratie en financiën. Op belangrijke punten zijn er wel compromissen bereikt. Vanmiddag gaan de besprekingen weer verder. De SER, de Sociaal-Economische Raad, maakt zich zorgen over de toekomst van het mbo. In een rapport schrijft de SER onder meer dat robots eenvoudig en routinematig werk kunnen gaan overnemen. Mbo-leerlingen moeten daarom flexibeler en breder worden opgeleid, omdat ze anders niet meer mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. SER-voorzitter Hamer benadrukt in trouw dat het nu goed gaat met het mbo, maar in de toekomst kan het lastig worden. Personeel van Siemens in Hengelo krijgt vanochtend meer te horen over de sluiting van de vestiging, waardoor naar 600 banen verdwijnen. In Hengelo maakt Siemens compressoren en gasturbines en met die tak van het bedrijf gaat het al een tijd niet goed. Het Duitse elektronica-concern is bezig aan een wereldwijde reorganisatie, waarbij in totaal bijna 7000 banen verdwijnen. Het huis waarin Anne Frank is opgegroeid is eigendom geworden van de Anne Frank Stichting. Die heeft het pand aan het Merwedeplein in Amsterdam overgenomen van woningcorporatie IJmeren. De familie Frank woonde er van eind 1933 tot half 42 en daarna dook het gezin onder. De inrichting van het huis is nog in dezelfde vooroorlogse stijl. Het huis blijft dienen als onderkomen voor schrijvers die in eigen land niet vrij kunnen werken. Het weer, opklaringen, landinwaarts nog temperaturen rond het vriespunt. Overdag periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 9 met een matige noordwestenwind. Morgen buien, vooral in het noorden, maar in Limburg vooral droog. Het wordt rond de 8 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen af het Averhoorn en Purmerend Noord.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 Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hip, fantasia. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, the profound, but nevertheless, you got to get down.